บุ๊กทูเจ็ดสิบแปดคำคุณศัพท์หนึ่ง bijvoeglijke naamwoorden deel 1 bijvoeglijke naamwoorden 1ผู้หญิงชาราหนึ่งคน Een oude vrouw. Een oude vrouw. ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน Een dikke vrouw. Een dikke vrouw. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน Een nieuwsgierige vrouw. Een nieuwsgierige vrouw. รถใหม่หนึ่งคัน Een nieuwe auto. Een nieuwe auto. รถความเร็วสูงหนึ่งคัน Een snelle auto. Een snelle auto. รถนั่งสบายหนึ่งคัน Een comfortabele auto. Een comfortabele auto. ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด Een blauwe jurk. Een blauwe jurk. ชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด Een rode jurk. Een rode jurk. ชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด Een groene jurk. Een groene jurk. กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ Een zwarte tas. Een zwarte tas. กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ Een bruine tas. Een bruine tas. กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ Een witte tas. Een witte tas. คนใจดีหลายคน Aardige mensen. Aardige mensen. คนสุภาพหลายคน Beleefde mensen. Beleefde mensen. คนน่าสนใจหลายคน Interessante mensen. Interessante mensen. เด็กน่ารัก Lieve kinderen. Lieve kinderen. เด็กดื้อ Brutale kinderen. Brutale kinderen. เด็กดี Brave kinderen. Brave kinderen.